Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het verder gaat nu de onderhandelingen tussen de VS en, Paak eh, en Iran over een einde aan de oorlog zijn mislukt. Na 21 uur onderhandelen werden de delegaties van de VS en Iran het niet eens. De Amerikaanse vicepresident Vance is inmiddels uit Pakistan vertrokken. Hij zegt dat hij Iran een laatste voorstel heeft gedaan, maar wat het inhoudt is niet bekend. De twee landen konden het onder meer niet eens worden over de heropening van de straat van Hormuz en het Iraanse kernprogramma. De ravage die vannacht in Tilburg ontstond met vier auto's is een uit de hand gelopen familieruzie. De auto's zijn vannacht op elkaar ingereden en daarbij zwaar beschadigd. Drie van de voertuigen werden dicht bij elkaar gevonden met de deuren nog open. De vierde auto stond langs de snelweg A59. De bestuurders sloegen op de vlucht toen de politie kwam. Volgens de politie hebben de families al langer ruzie... en het is dan ook al vaker uit de hand gelopen. De politie in Tilburg heeft de auto's in beslag genomen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben premier Orbán en zijn uitdager, oppositieleider Magyar, hun stem uitgebracht voor de parlementsverkiezingen. Magyar zei dat de Hongaren vandaag de keuze hebben tussen Oost en West en tussen propaganda en een eerlijk debat. Premier Orbán regeert het land al 16 jaar, maar in de peilingen staat Magyar op winst. Zo'n 8 miljoen Hongaren kunnen tot 7 uur vanavond hun stem uitbrengen. In Rotterdam is een buschauffeur voor de tweede keer in een maand mishandeld door dezelfde man. Een maand geleden sloeg de man de chauffeur toen zijn OV-pas het niet deed en de chauffeur wilde dat hij uitstapte. Vrijdag stapte de man weer in de bus. Toen de chauffeur de centrale wilde waarschuwen kreeg hij weer klappen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Morgen bewolkt en in het oosten later een bui bij een graad of 13.